uur. Dijkers met het NOS Journaal. Rusland gaat Belarus ballistische raketten leveren... die vanaf een truck kunnen worden afgevuurd. Ze kunnen afstanden tot 500 kilometer afleggen... en met een conventionele of een nucleaire kop worden uitgerust. President Poetin deed die belofte bij een ontmoeting... met de Belarusische president Lukashenko... die zegt zich bedreigd te voelen door Polen en Litouwen. De verspreiding van het apenpokkenvirus is op dit moment geen noodsituatie van internationaal belang, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het aantal besmettingen lijkt stabiel te zijn. Sinds mei zijn er ruim 3000 gevallen uit bijna 50 landen gemeld. Vooral uit Europa, waar het virus normaal niet voorkomt. Ook is tot nu toe één persoon overleden. De WHO maakt zich wel zorgen om die verspreiding van apenpokken... maar vindt niet dat de hoogste alarmfase uitgeroepen moet worden... zoals wel is gebeurd met bijvoorbeeld het coronavirus. De twee doden die gisteren vielen bij een aanslag op een homobar in Oslo... zijn een man van in de 50 en een van in de 60, zegt de politie. Tien mensen raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De Noorse Veiligheidsdienst beschouwt de aanslag als een daad van een geradicaliseerde moslim... De schutter is een 42-jarige Noord-Iraanse man, Noors-Iraanse man die bekend was bij de politie. Door een combinatie van personeelsgebrek en werkzaamheden aan het spoor... rijden er dit weekend veel minder treinen dan normaal. De problemen leidden de afgelopen dag al tot grote drukte in treinen en op verschillende stations. Onder meer de intercities van Den Haag naar Utrecht en Amsterdam rijden minder... net als die tussen Leiden, Rotterdam en Lelystad. Ook wordt er tussen Rotterdam en de Belgische grens en tussen Utrecht en Amsterdam gewerkt aan het spoor. Vandaag rijden er daardoor ook minder treinen. Het weer vannacht vanuit het zuiden opklaringen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is vooral in het westen de zon te zien. In het oosten is meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 tot 23 graden.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 oh. Yeah. trend rude lady tea. I've heard a boatload of other ladies rap, but they ain't got nothing on me. I'm less five foot one, a hundred pounds of foot. I like sophisticated funk. I live on Don Quixote, caviar, filet mignon, and you can best believe that funk.